Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. Hey, hallo. Het is vandaag zaterdag 6 april. De eerste zaterdag van de maand en traditiegetrouw hoor je dan een nieuwe aflevering van Kruibeke informeert. Het maandelijks audiomagazine van de gemeente Kruibeke. En het is hier in Kruijbeke al wat geweest hè, de voorbije weken. Bij de keuze van een nieuwe naam voor de komende fusiegemeente is er heel wat commotie ontstaan. En is uiteindelijk beslist om niet te beslissen. Voorlopig blijft enkel nog de combinatie Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht over. Wat er verder nog mee gaat gebeuren, dat weten we op dit moment nog niet. Maar wat we wel weten is dat we hier in Kruijbeek niet stilzitten. Deze aflevering van Kruijbeek informeert, die staat namelijk weer bol van informatie van jouw lokaal bestuur over vacatures, wilde plannen voor het kasteeldomein Wissekerken of nieuws van het inloophuis. Als je de komende twee uren blijft hangen, dan verneem je er alles over. muziek hebben we ook natuurlijk. Je hoort een selectie van het beste wat 60 jaar popmuziek ons kunnen bieden. Ga dus gerust op het puntje van je stoel zitten. Dit is de lenteaflevering van Kruibeke Informeert. Radio Barbier, Barbier, Kruibeke. Het college van burgemeester en schepenen van Kruibeke deelt mee dat de gemeenteraad aan de nieuwe verkeersweg, gelegen in de nieuwe verkaveling in de Molenstraat, de straatnaam Molenwijk heeft gegeven. Het openbaar onderzoek vindt plaats tot en met maandagmorgen 8 april om 11 uur. Heb je opmerkingen, suggesties of bezwaren? Dan kan je die voor het einde van de termijn nog schriftelijk afgeven op het gemeentehuis gericht aan het college van burgemeester en schepenen met als onderwerp openbaar onderzoek straatnaam Molenwiek. Ik heb alle bloemen bezongen, alle leven verslagen en met de zon in mijn hart in de regen gestaan. Al vijftig jaar op de planken van jullie mijn trouwe publiek. Het is daarom dat ik zing. Ik doe het voor de liefde, voor muziek. Ik doe het voor de lach op het gezicht. Dat is nu waarom, waarom, waarom, waarom ik zing, waarvoor ik leef. Ik doe het voor de mensen, jong en oud, voor de ambiance en het applaus waters doorzwommen, heel Vlaanderen doorkruist. Tussen Heist en de Ardennen was ik overal thuis. Al vijftig jaar op de planken, ik heb dit allemaal te danken. Aan jullie, mijn trouwe publiek, het is daarom dat ik zing. Ik doe het voor de liefde. op het gezicht. Dat is nu waarom, waarom, waarom, waarom ik zing, waarvoor ik leef. Ik doe het voor de mensen, jong en oud, voor de ambiance en het applaus. Dat is nu waarom, waarom, waarom, waarom ik zing, waarvoor ik leef. Ik zorg voor het feest alle zorgen zijn vergeten. Alle handen in de lucht. En geniet van het leven. En de liefde voor muziek. lach op elk gezicht. van het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur van Kruibeke biedt haar inwoners deze zomer aan om tegen een interessante prijs een midweek aan zee te verblijven. Van maandag 26 augustus tot vrijdag 30 augustus gaat de sportdienst van de gemeente immers naar het hotel Vallamundo in Oostende. Voor 470 euro per persoon kan je genieten van een verblijf in vol pension en een vrijblijvend animatieprogramma. Het vervoer naar en van Oostende is via een gemeenschappelijke bus en is in de prijs inbegrepen. Alle details van de reis vind je op de website van de gemeente Kruibeke en via de sportdienst. heeft goud in de mond. En dat weten ze bij de barbiergidsen ook. De maandelijkse gratis polderwandeling heeft in april het thema vogelzang. En als je onze gevederde vrienden op hun best wil horen zingen, dan moet je vroeg opstaan. Op zondag 7 april is het al om 7 uur s morgens verzamelen geblazen op een geheime locatie in onze polder. Honden aan de leiband mogen mee en je doet best stapschoenen aan. Als je de plaats van bijeenkomst wil kennen, dan bel je best op voorhand even met Nine van Hooijwegen op 0473 72 66 15. Je kan ook een mail sturen naar info.barbiergidsen.be. Net zoals de wandeling zelf krijg je er de uitleg van de barbiergidsen en het gezang van de poldervogels gratis bij.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 Barbir Agenda eens rond in je eigen buurt. Wat zou jij doen om je eigen omgeving te verfraaien? Geveltuintjes misschien? Of een eh, stukje braakliggende grond herschapen in een speeltuintje voor de kinderen? Of misschien een paar rustbanken voor een vermoeide wandelaar plaatsen? Ik kan het nu allemaal realiseren dankzij de projectsubsidies van Leader Oost-Vlaanderen. Spreek af met een paar buurtbewoners, maak een klein projectje op en dien voor 8 mei je aanvraag in bij Leader Oost-Vlaanderen. Je kan dan tot 65% van de kostprijs terugkrijgen met een maximale subsidie van 7800 euro. Je project moet gerealiseerd zijn ten laatste op 30 juni 2025. Meer informatie over deze subsidie vind je op de website van Leader Oost-Vlaanderen. van het lokaal bestuur. Het college van burgemeester en schepenen van Kruibeke deelt mee dat de gemeenteraad aan de nieuwe verkeersweg, gelegen in de nieuwe verkaveling in de Molenstraat, de straatnaam Molenwijk heeft gegeven.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 Werknemers hebben daar het werk neergelegd na twee gevallen van agressie. Een trammedewerker en twee controleurs kregen klappen en kunnen daardoor een tijdje niet werken. Door de staking rijden er amper trams en bussen uit. De vakbonden gaan samen zitten met burgemeester Matthias de Klerk om oplossingen te vinden. De Irakees die een vrouw van 69 neerstak op de trein in Antwerpen heeft een opvallend motief voor zijn daad. Hij deed iets om weer in de cel te belanden, zodat hij zeker is van een maaltijd en een warm bed. De man doolde alle weken rond op straat en had al meerdere keren geprobeerd om in de gevangenis te belanden. Nu is de man aangehouden voor poging tot moord. De toestand van de vrouw is intussen stabiel. De Nederlandse partij PVV, Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, eist niet langer dat Nederland uit de Europese Unie stapt, een zogenaamde nexit. Lang was dat nogthans een belangrijk punt in het partijprogramma. De PVV wil de EU van binnenuit hervormen. De partij volgt daarmee de politieke lijn van de andere Europese uiterst rechtse partijen. In Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker zes doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er vielen ook tien Gebonden. Volgens de burgemeester is er ook veel schade en brak er brand uit. Sharkiv ligt de laatste weken wel vaker onder vuur. Vandaag wordt een dag met veel zon, na de middag wat meer wolken en we halen tot 25 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms wat regen bij 18 graden even hebben over koffie. Vroeger was koffie gewoon koffie. Maar vandaag is koffie veel meer dan dat. Ontdek daarom de verrukkelijke wereld van Roskoffie. Roskoffie heeft namelijk de koffie voor jouw smaakpapillen. Overtuig jezelf bij Roskoffiebar in de Vleeshallen te Mechelen. Of bestel een proefpakket op roskoffie.be. U kan ook langskomen op zaterdagochtend in de winkel Edmond Koerbeekstraat 13 te Ros Roskoffie roostert zijn koffie op authentieke ambachtelijke wijze en werd daarom ook officieel erkend als ambachtsman. Roskoffie voor koffiebonen, abonnementen, toestellen en ook te boeken als mobiele koffiebar. Dankzij Roskoffie is koffie eindelijk een echte beleving. Reclame en info. Niet alleen op jouw radio. Huis aan huis. Wekelijks in de bus, bij jou thuis. Huis aan huis. Het reclameblad bij uitstek in jouw streek. Huis aan huis. Verhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Ontdek alle Renault en Dacia-modellen in de Hoogstraat te Basel. Meer dan 50 jaar ervaring. Van gezinswagen tot SUV en ook elektrisch. Spiksplinternieuw of degelijk tweedehands.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 Amor, no es posible que no entiendas, que no quieras darte cuenta lo que yo sufro por ti. Otra vez tú te marchaste y si al menos tú supieras lo que yo siento por ti, será que el cariño que juraste al principio me mostraste está casi por morir. Yo que tanto te he cuidado y por ti tanto he llorado, solo te quiero advertir. Cuidado amor, la vida es siempre una oportunidad y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelva ya. Cuidado, amor, regresa ya. Amor, dime que no has olvidado el cariño que te he dado aún lo guardas para ti. Que a pesar de un tiempo malo nadie te ha querido tanto como te quiero yo a ti. Amor Hace tiempo que te llamo, que te busco en todos lados, que no sé nada de ti. Si supieras como extraño todo el tiempo que pasamos, pero hoy te quiero advertir. Cuidado amor, la vida es siempre una oportunidad y estando solo puede suceder que al en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelvas ya, cuidado, amor, regresa ya. siempre una oportunidad y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelva allí cuidado amor. Regresa ya. van het lokaal bestuur. Onze wereld wordt steeds maar meer ingewikkeld en heel veel zaken moet je tegenwoordig regelen via een computer of een smartphone. Dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Als je daar moeilijkheden mee hebt en je wil graag op een eenvoudige manier geholpen worden, dan is daar nu het Digipunt. Dat is in iedere deelgemeente een computer met internet die je gratis mag gebruiken en iemand aanwezig die je er graag bij helpt. In het inloophuis van Ruppelmonde is dat elke tweede maandag van de maand tussen 2 en half vijf. Dezelfde uren zijn van toepassing voor Wonzorgcentrum Wissekerken in Basel, elke tweede dinsdag van de maand. En in de bibliotheek van Kruibeke is dat iedere woensdagmorgen van 9 tot 12 uur. Maak gerust gebruik van deze gratis dienst van het lokaal bestuur van Kruibeke. in onze omgeving. Je hebt het de afgelopen weken wellicht al gezien. Rondom de Gouwstraatbeek in Basel werd de beplanting door een aannemer helemaal weggehaald. Hij heeft dit gedaan in het kader van de grote wegenwerken die uitgevoerd worden tussen 8 april en 30 september in de Gouwstraat. De beek langs die straat treedt immers regelmatig uit zijn oevers en dat geeft wateroverlast in de Gouwstraat, in de Kerkstraat en in de straat. Hoog tijd dus om daar verandering in te brengen. En daarom zullen de bestaande inbuizingen vergroot worden om de afwatering te verbeteren. En er zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om het asfaltwegdek in de Gouwstraat helemaal te vernieuwen. De werken zullen in verschillende fases worden uitgevoerd, zodat heel regelmatig het doorgaans verkeer zal worden onderbroken. Er is iedere keer een wegomlegging voorzien. lokaal bestuur vraagt met aandrang om de signalisatie ter plaatse goed in het oog te houden en uiteraard ook goed te respecteren. agenda. Misschien ben je nog op zoek naar een leuke vrije tijdsbesteding en is knutselen wel een uitdaging voor jou. En doe je dat ook graag in het fijne gezelschap van andere knutselaars? Dan zijn er de knutselmomenten van het inloophuis in Ruppelmonde. Iedere tweede namiddag van de maand worden daar namelijk workshops voorzien om in groep nieuwe dingen aan te leren. Je hoeft geen spullen mee te nemen, niemand te kennen en geen voorkennis van technieken te hebben. Het materiaal, de uitleg en de leuke babbels zijn verzekerd. Je komt gewoon tegen 1 uur naar het inloophuis in de Gerard de Kremerstraat 36 in Ruppelmonde. Op vrijdag 12 april worden er bloempotten gemaakt uit recyclagemateriaal. Got a good thing you it down on the low, on the low key. And I like you coming round, like you hanging around me. And it's cool just being us. Why it gets serious when we both like our own space? Don't know what we're doing, but I ain't losing no sleep. We don't give it no names. Three words we're never gonna say. So what? We like it that way. Forget that future, babe. We don't have the about you, man. I don't need to make you mine, and I know that it's unusual, but it's beautiful. That I don't have to love you, when it's mutual. I don't have to love you, when it's mutual. See, I like your company. You don't need to be anyone, anything more. And if you want this somebody, I'm not gonna be yours. No, cause darling, we're in no rush as long as it works for us. Cause I like you coming round like you hanging round me. Yeah, we don't give it no names. Three words we are never gonna say. So what? We like it that way. Forget that future, babe. We don't have the. And I don't need to make you mine. And I know that it's unusual, but it's beautiful. That I don't have to love you, when it's mutual, mutual, mutual. I don't have to love you, when it's mutual. Ooh. Info van het lokaal bestuur. Dit jaar wordt de derde editie van Z Kruibeken in de Bloemetjes georganiseerd. Met deze wedstrijd wil het lokaal bestuur van Kruibeke de vergroening van onze gemeente stimuleren. Het is de bedoeling om de inwoners de buitenkant van hun eigen woning te laten versieren met bloemen en planten. De deelnemers zijn vrij wat de planten- en bloemenkeuze betreft. Alleen het gebruik van natuurlijke planten en bloemen is oké plastic namaak is dus niet toegelaten. Bloemen en planten met een hoge ecologische waarde, die krijgen een hogere score in de beoordeling. En er zijn drie categorieën. Een mooie geveltuin, een bewerkte voortuin of bloempotten en bakken die zichtbaar zijn van op de straat. En als je dat wil, dan mag je meedoen voor verschillende categorieën. In de maanden juni, juli en augustus zal de jury driemaal onaangekondigd komen inspecteren. Er wordt dan minimum één foto genomen die tijdens de prijsuitreiking zal vertoond worden. Deelname aan de wedstrijd, dat kost je niets. Je moet je alleen even aanmelden via het online formulier op de website van de gemeente Kruibeke. Je hebt daarvoor de tijd tot zaterdag 15 juni. Een kerstmarkt in april, dat heet dan een lentemarkt. Het organiserend comité van de Baselse Kerstmarkt organiseert een gezellige, kleinschalige lentemarkt met plaatselijke ambachten, zoals houtdraaiwerk, bloemsierkunst en het brouwen van artisanale bieren. De markt die gaat door in Museum de Schuur in de Lange Gaanweg in Basel op zondagmiddag 14 april van 1 tot 7 uur. De inkom is gratis en iedereen is welkom. Take a little time to listen to me now, baby. Words were much too strong, but anger doesn't last that long, baby. was grey and slow. Just roaming, nowhere to go. The night was restless and cold. The minutes, the hours, a day, I can say. I had a little drop. A day was grey of rain. The night fell long. I couldn't see the dark. baby, so long. Pull my car aside to watch the evening go by. just losing cold. The minutes, the hours, a day, I can say I had a little drop of rain. The night I couldn't see the top. Baby, strong drive came to a stop. Radio Barbier. Barbier. Barbier. Meer dan dichtbij. Dit is Radio Barbier. Let als je de bus of de tram wil nemen in Gent, want daar is veel hinder door een spontane staking bij de lijn. Die brak vanmorgen uit in de stelplaats in Gent-Brugge na twee gevallen van agressie gisteravond. Je hoort Marco Demerling van de lijn. Dat zorgt ervoor dat de binnenstad voornamelijk veel hinder ondervindt, want eh, alle stadslijnen en ook de trams rijden niet sinds deze ochtend. Dus er zijn in totaal elf eh, stadslijnen die niet rijden en ook de vier tramlijnen. We bevelen onze reizigers aan om via de website of de app in de routeplannen hun reisweg te plannen. Bij de agressie raakten drie werknemers gewond. De politie kon twee mensen oppakken. Een man van 30 die een alarmpistool bij had en een minderjarige die enkele klappen uitdeelde. Zijn compaan zoekt de politie nog. Premier De Croo houdt vrijdag politiek overleg over de toekomst van Audi Brussels, dat meldt de tijd. Hij gaat samenzitten met de verschillende regeringen en de top van de fabriek in Vorst. Vooral om een sluiting te vermijden en de zowat 3000 jobs te beschermen. Eind vorige maand raakte al bekend dat alle 371 tijdelijke jobs verdwijnen in Vorst, omdat ze de elektrische Q8 e-tron daar niet meer mogen maken. De industrie en de elektriciteitsproducenten in Europa hebben vorig jaar 15,5% minder CO2 uitgestoten. Dat is de grootste daling ooit, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Het komt vooral door de omschakeling naar hernieuwbare energie. Die sectoren lijken zo op weg om de doelstelling te halen om tegen 2030 62% minder CO2 uit te stoten. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit voert opnieuw een onderzoek naar Boeing nadat eergisteren een motor van een vliegtuig in brand vloog tijdens het opstijgen. Het gaat om een voorganger van de Boeing 737 MAX. Het vliegtuig was onderweg naar Las Vegas en moest een noodlanding maken. Niemand raakte gewond. Op het Griekse eiland Kreta worden honderden mensen geëvacueerd omdat de brandweer enkele bosbranden maar niet onder controle krijgt. Die vlammen naderen vier dorpen. Volgens Griekse media staan al meerdere huizen in brand en raakte al zeker één iemand gewond. Bosbranden komen in de zomermaanden wel vaker voor in Griekenland en op Kreta. Over een half uur beginnen de vrouwen aan hun Parijs-Roubaix. En onze Lotte Kopecky is daar een van de topfavorieten. Het is al de vierde keer dat ze de koers rijdt en ze hoopt hem nu voor het eerst ook te winnen. In de Ronde van Vlaanderen vorige week kon Kopecky niet schitteren en dat heeft er wel ingehakt, zegt ze. Natuurlijk, ergens raakt je dat, raakt ah, u dat sowieso. Ik bedoel, uh, <laughs> ik, was vorige week gestart om eh, proberen om die ronde te winnen en dat is niet gelukt. Ik had ook niet de allerbeste dag. Verrassing bij de mannen. Daar staat de Brit Tom Pitcock morgen aan de start. Begin deze week moest hij nog opgeven aan val in de ronde van het Baskeland. Veel zon, maar ook hoge wolken. We halen tot 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat regenen. Morgen meer wolken, maar wel meestal droog bij 20 graden. Maandag af en toe regen en opnieuw 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het kouder. Hey Weet het al, in het van Krubik, diep verscholen in de Lange Straat, kan je Daniel vinden. Met een grote glimlach, roerend in zijn ketels. Hij maakt daar zijn Jules Isidore Morris en één van zijn ander overheerlijke biertjes. Biertjes onder de noemer Brixius. Speciaal en artisanaal gemaakt met 100% Belgische hop. Surf naar brouwerijbrixius.be en ontdek deze echte Kruibeekse brouwerij. Brixius, Omdat een mens al eens iets mag hebben. Santé. Bakkerij van Trier. Bakt met plezier. Je kan bij ons terecht voor lekker brood, koffiekoeken, gebak en meer lekkers. Langestraat straat Gesloten op zondag en donderdag. Zaterdag open tot 13 uur.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 dankjewel aan de collega's van het nieuws om ons op de hoogte te houden van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Wij gaan je op de hoogte houden van wat er allemaal in Kruijbeke gebeurt. Je hoort in het komende uur nog heel wat informatie van het lokaal bestuur van Kruijbeke, aangevuld met de agenda van onze lokale verenigingen voor de komende maand. Hier wil je dus niets van missen. Blijf nog hangen tot twee uur vanmiddag. Radio Barbier, bestuur. Het lokaal bestuur van Kruibeke zoekt een polyvalent medewerker voor allerhande kleine werken in de gemeentelijke gebouwen. Nu dat kan gaan van klusjes aan elektrische of verwarmingsinstallaties tot het onderhoud van sanitaire voorzieningen en schrijnwerk. Het is dus een job voor mensen die graag de handen uit de mouwen steken. En je moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. En bij voorkeur heb je dan ook nog een rijbewijs B zodat je zelfstandig de verplaatsing naar de werkplaats kan maken. De vacature, dat is voor een werkweek van 38 uur en de gemeente biedt je een contract van onbepaalde duur aan. Wil je graag meer details over dit aanbod kennen? Kijk dan even op de website van de gemeente Kruibeke.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 De plek voor iedereen met digitale vragen. Of je nu hulp nodig hebt bij het installeren van een nieuwe app op je smartphone, of bij het digitaal bankieren, of je hebt vragen over het maken van digitale afspraken. De deskundige vrijwilligers staan klaar om je gratis te ondersteunen. Digipunt, dat is de plaats voor wie hulp nodig heeft maar ook voor wie hulp wil bieden. Want er is in Kruijbeke nog veel plaats voor wie zijn digitale skills wil delen met mensen die daar nood aan hebben. Heb jij kennis van de digitale wereld en ben je niet bang om mensen daarbij te helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij Interwaas. Het blije gezicht van iemand die je kan helpen, dat is je mooiste geschenk. Meer informatie dat zoek je op de website van de gemeente Kruijbeke. van het lokaal bestuur. Je kent dat wel. Je bent dagelijks druk in de weer met de zorg voor je baby of je peuter. En eigenlijk wil je wel graag weten of je het allemaal wel goed doet. En hoe andere ouders dat dan allemaal wel aanpakken. Tijdens de speelbabbel van het huis van het kind kan je in een ontspannen sfeer met andere ouders een babbeltje slaan over wat je bezighoudt of over de zorg voor de kinderen. Je kindje kan dan spelen met andere kinderen en op ontdekking gaan in een leuke speelruimte. De speelbabbel, dat is voor ouders, grootouders, nonkels en tantes, onthaalouders. Iedereen met een kindje tussen 0 en 3 jaar is welkom op woensdagmorgen van half 11 tot half 12 tijdens de Evenweken.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 En dan wordt het interessant om op die plaats de toeristen een hapje en een drankje te kunnen aanbieden. Het lokaal bestuur van Kruijbeek heeft daarom beslist om toe te staan een pop-up horecazaak uit te baten op het domein. De uitbating wordt voorzien van juni tot september. En de uitbater dient hiervoor een huurprijs aan de gemeente te betalen. De uitbater staat zelf in voor de inrichting van de pop-up bar. Vind je dat interessant? Lees dan zeker de voorwaarden op de website van de gemeente Kruijbeke. Je kan je kandidaat stellen ten laatste op dinsdag 30 april. van het lokaal bestuur. Op woensdag 17 april heeft niemand nog een excuus om binnen te zitten. Want dan is het de 17e editie van de Buitenspeeldag. Alle schermen gaan dan op zwart. Niet alleen tv-schermen, maar ook laptops en gsm's. De kinderen en de jongeren worden dan die dag uitgedaagd om buiten te gaan spelen. In onze gemeente wordt de uitdaging aangegaan door het Huis van het Kind. In iedere deelgemeente voorzien ze een plaats waar alle kinderen in alle veiligheid kunnen samen buiten spelen. In de speeltuin Kouderhoek in Kruibeke kan je meekomen basketten met echte basketbalspelers. De mooiste krijttekeningen maken en spelen met heel wat attributen zoals hoepels en ballen. En er zal ook een echt springkasteel zijn. In Basel is er de Kriskras Cross Kids Run, die vertrekt aan de sporthal De Dulpop in Roepermonde tenslotte is het verzamelen geblazen in de Schouwdrieswijk, waar er een heus circus wordt opgesteld. De buitenspeeldag, dat is op woensdag 17 april vanaf 1 uur op alle locaties. Meer info dat krijg je bij het Huis van het Kind. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay leave. The cabinets are bare, and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me close. kitchen floors are wet, and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me. gelukkig te zijn, lachen, dat is altijd gezond. Onze hersenen die maken geen onderscheid tussen gemaakt lachen of echt lachen. Luc van Imschoot, de immer vrolijke stichter van de Lachclub in Destelbergen, heeft als missie om zoveel mogelijk mensen samen te brengen om te komen lachen zonder reden. Gewoon omdat het fijn is om samen te lachen. Daarom is er een workshop om te leren ontspannen en nadien vrijuit te lachen om niets. De bijeenkomst gaat door op donderdagavond 18 april om 7 uur in het stadhuis in Roepelmonde. Je betaalt 12 euro om een uurtje te leren lachen zonder dat daar een reden voor hoeft te zijn. Inschrijven dat doe je via de gezinsbond van Groot En je mag pas naar binnen als je betaald hebt op voorhand. En dat laatste, dat is dan niet om te lachen. website van Atelier Joris. Altijd dagverse producten, uitstekende service, een uitgebreid assortiment en steeds de nieuwste trends om u nog meer culinair te verwennen. Wij zien jullie graag terug in de winkel atelierjoris.be, Dorpstraat Basel. Thank you. Bakkerij Wouters. Bakkerij Wouters. Alle dagen vers brood, gebak, confiserie en zoveel meer. Bestellen kan op nummer 03 774 1024. Enkel gesloten op dinsdag. Kruibekenstraat 52 in Basel. Bakkerij Wouters. Kruibeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken.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 Van de opvoeding van een kind, het verwerken van het verlies van een dierbare, het gevoel van eenzaamheid tot het worstelen met een verslaving. Je wil wel hulp zoeken, maar je weet niet meteen waar naartoe. Zeker voor mensen die nog maar recent in Kruibeke zijn komen wonen, is het soms moeilijk om de juiste weg te vinden. De hulpverleningszone Waasland ontwikkelde daarvoor een website waarop de diverse mogelijkheden tot hulpverlening worden voorgesteld. Eerste stap.be. Of je nu hulp voor jezelf nodig hebt of hulp voor iemand anders, op deze website word je gegidst naar de juiste hulpverlener in je buurt. Eerste stap.be. Dat is vast en zeker de eerste stap naar de oplossing van het probleem. Come on, uh, yeah. All right, hold up. Baby, when we're crying, that's right. I get so excited. Ooh, how I like it. I try, but I can't fight it.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 Het inloophuis wil immers ontmoeten en verbinden en het sociaal isolement doorbreken. Het inloophuis dat is inzetten op een inclusieve samenleving in onze dorpen waar iedereen zichzelf mag zijn. Daarom is er nu het Wereldcafé, dat is een leuke namiddag waarop je nieuwe mensen kan leren kennen en genieten van hapjes uit verschillende landen van over de hele wereld. Dit gaat door op vrijdag 26 april tussen 1 en 5 uur in het inloophuis in de Gerard de Kremerstraat in Roepelmonde. Heb je zin om nieuwe ervaringen op te doen en gesprekken aan te knopen met nieuwe mensen? Kom dan uit je kot en laat je verrassen tijdens het Wereldcafé. De inkom is gratis. eigen buurt. Wat zou jij doen om je eigen omgeving te verfraaien? Geveltuintjes misschien? Of een eh, stukje braakliggende grond herschapen in een speeltuintje voor de kinderen? Of misschien een paar rustbanken voor een vermoeide wandelaar plaatsen? Ik kan het nu allemaal realiseren dankzij de projectsubsidies van Leader Oost-Vlaanderen. Spreek af met een paar buurtbewoners, maak een klein projectje op en dien voor 8 mei je aanvraag in bij Leader Oost-Vlaanderen. Je kan dan tot 65% van de kostprijs terugkrijgen met een maximale subsidie van 7800 euro.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 Het stijgend aantal bezoekers dat bewijst nog steeds dat heel wat mensen een hart voor de markt hebben en heel graag naar de markt gaan. Dat verdient een beloning. April wordt opnieuw de maand van de markt. Bezoek in april de lokale markten in Kruibeke en Ruppelmonde en maak kans op mooie prijzen. Er worden gratis marktbonnen uitgedeeld ter waarde van 5 euro en er is een prijzenpot van 400 euro voor een speciale tombola. Per aankoop ontvang je een invulkaart van de marktkramer. De volledig ingevulde kaart kan je deponeren in de wedstrijdbox op de markt. Op de laatste marktdag van de maand volgt dan de trekking op de markt zelf. Op 4 mei is er nog een speciale prijsloting op de boerenmarkt in Basel. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. tiger defying the laws of the world. good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Cause now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. is al twee uur. Zo snel gaat dat, zie. En voor deze maand sluiten we de boeken. En we maken alvast een nieuwe afspraak voor begin volgende maand. We blijven het komende uur zeker nog even hangen, want we hebben hoog bezoek hier in de studio van Radio Barbier. Niemand minder dan de coach van het Wonderzoekcentrum in de Getijdenmolen van Ruppelmonde komt praten over alle fantasieën van het Blauwhaus. Wim Houman die hoor je zo dadelijk hier in Kruibeke informeert. Wat mij betreft, graag tot morgen voor een nieuwe Choco en Croissants vanaf 10 uur.